Volgens de branchevereniging zijn jongeren zich er nauwelijks van bewust dat ze op de markt kunnen gaan werken en daarom geeft de organisatie voorlichting op scholen. Een natuurgenezeres uit Kokkengen is door de rechtbank veroordeeld tot 141 dagen cel. Het Openbaar Ministerie had drie jaar geëist. De genezeres had een Zwitserse man behandeld met een Afrikaans plantenextract. Ze liet hem achter in een hotel in Breukelen, waarna hij in verwarde toestand de snelweg A2 opliep en werd doodgereden. Volgens de rechtbank was de genezeres nalatig, maar is niet bewezen dat haar behandeling direct van invloed was op de fatale afloop. Nederland heeft na 2,5 jaar weer een ambassadeur in Suriname. De nieuwe Nederlandse ambassadeur Noorman heeft in Paramaribo zijn geloofsbrieven aangeboden aan president Bouterse. In 2012 trok Nederland zijn hoogste vertegenwoordiger terug toen het parlement de omstreden amnestiewet aannam. Ook de decembermoorden vallen onder die wet. Ambassadeur Noorman zei dat Nederland nog steeds hetzelfde denkt over de amnestiewet, maar dat landen wel met elkaar in gesprek moeten blijven. Het weer nog van het zuidwesten uit droog en opklaringen. Vannacht vooral in het noordoosten kans op nevel of mist.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 De aanslag wordt gemeld via een Twitter-account van terreurgroep Islamitische Staat. Een Amerikaanse organisatie maakt melding van die tweet. De Nederlander zou een zelfmoordaanslag hebben gepleegd bij een hoofdbureau van politie. Er zouden tientallen doden en gewonden zijn. Persbureau AP meldt dat er zo'n aanslag was in Bagdad met vijf doden en tien gewonden. Maar of dat dezelfde aanslag was is niet duidelijk. Premier Rutte vindt dat de samenleving niet bang moet zijn voor ongelijkheid. Tijdens een lezing in Den Haag zei hij dat het huidige systeem van collectieve voorzieningen rigide is geworden. Rutte noemt als voorbeeld de kritiek op de decentralisatie van de zorg. Een patiënt kan in de ene gemeente wel bepaalde zorg krijgen, in de andere gemeente niet. De premier heeft daar geen